Het Rick Holtkamp met het NOS-journaal. Honderden deelnemers aan een strandwandeltocht van Bergen naar Egmond aan Zee zijn gisteravond geëvacueerd. De meesten waren niet gekleed op het stormachtige weer en dreigden onderkoeld te raken. Ze zijn door de reddingsbrigade van Egmond van het strand gehaald en op een warme plek opgevangen. Aan de wandeltocht deden 7000 mensen mee. Door een DDoS-aanval op de NPO zijn veel sites van de publieke omroep urenlang onbereikbaar geweest. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nu toe. De site en app van de NOS waren lange tijd niet te bereiken. Net als de sites van andere landelijke en regionale omroepen. Even na middernacht was de NOS-site beter bereikbaar. De aanval begon gisteren aan het einde van de middag. Anne Neutenboom heeft de 50ste editie van het Rotterdamse Kamarettenfestival gewonnen. Neutenboom won zowel de jury als de publieksprijs. Anne's programma Weg is een relevante aanklacht tegen het keurslijf waar millennials zich in geperst voelen, oordeelde de jury. Neutenboom moest het in het Rotterdamse Luxor Theater opnemen tegen Jasper Smit en Tom Montfroy. Kameretten is een kweekvijver voor nieuw cabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Theo Maasen, Brigitte Kaandorp en Mark-Marie Huibrechts. Reisorganisaties merken dat minder mensen stedentrips boeken naar grote Europese steden. Veel mensen willen van hun stedentrip af en kiezen een andere bestemming, zegt de ANWB. Vooral naar Parijs en Brussel worden minder reisjes geboekt na de aanslagen. Maar ook in andere grote steden komen minder toeristen. De ANWB denkt dat het tijdelijk is. Het weer bewolkt en regenachtig met vooral aan zee veel wind. Overdag zacht en 11 graden, maar wel wisselvallig en onstuimig. Aan het eind van de middag stormachtig met in het noorden zware windstoten tot boven de 100 km per uur.